Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Drie Nederlanders zijn dit weekend op het vliegveld van Brussel opgepakt... op verdenking van drugsmokkel. Ze werkten niet samen. Een man van 72 werd gisteren gearresteerd... had zo'n 80 bolletjes cocaïne geslikt. Ook een 23-jarige man werd opgepakt. In de dubbele bodem van zijn twee koffers... zat voor 27 kilo aan ecstasypillen. En een 24-jarige vrouw werd vandaag betrapt met 2 kilo cocaïne in haar bagage. De drie worden voorgeleid aan de Belgische rechter. In Berlijn is gisterochtend een Nederlander mishandeld. Dat gebeurde vlak bij de historische wijk Spandauer-Voorstad... waar veel Joden wonen en werken. Vermoedelijk gaat het om een antisemitische actie. De twee daders vroegen de Nederlander in het Engels... of hij van Joodse komaf was. Toen hij vroeg waarom ze dat wilden weten... begonnen duwen hem te slaan en te schoppen. De Nederlander raakte licht gewond. En Noord-Korea heeft een bijzonder cadeau gegeven aan Zuid-Korea. Als teken van vriendschap stuurt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... twee jachthonden naar zijn collega in Zuid-Korea. Het gaat om Pungsan-honden, dat is een zeldzaam ras uit Noord-Korea. De twee dieren zijn een teken van ontspanning tussen de twee landen. Dit jaar hebben de leiders van Noord en Zuid elkaar drie keer ontmoet. Dat was lange tijd niet meer gebeurd omdat de landen ruzie met elkaar hadden. De beesten gaan bij de Zuid-Koreaanse leider Moon en zijn hond Tori wonen. En de Grand Prix van Rusland is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Hij bleef zijn Finse teamgenoot Bottas en de Duitser Vettel van Ferrari voor. Max Verstappen, die vandaag zijn 21ste verjaardag viert... moest vanwege een motor- en versnellingsbakwissel helemaal achteraan starten... maar hij knokte zich knap na een inhaalrace naar een vijfde plaats. En dan het weer. Steeds meer bewolking. In het noordwesten kans op een enkele bui. Het is 15 tot 18 graden. Morgen soms zon en enkele buien. Met hooguit 14 graden is het vrij koel en staat er veel wind.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 So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break me fool, you know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better. drink, have the drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. And let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. Oh, I just wanna get to know you better, you better ritme van Zandvoort, Zandvoort.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 Oh, Jaja, pas moyen, Jaja. Tu pas ta cata hein, Jaja, genre en katana, baby, tu gâtes Oh, Jaja, pas moyen, Jaja. Tu pas ta dja dja, genre en as, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, pas ta dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En as, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, pas ta dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En as, baby, tu dettes ça, d'après toi. En baby, tu dettes ça. En as, baby.